Dit is door Almegens met het NOS-journaal. De MT-supermarkten komen in andere handen. Groothandel Sligro in Veghel verkoopt de 130 MT-supermarkten aan Jumbo en Coop. Ook de twee distributiecentra in Capelle en Putten, de vleescentrale in Enschede... en alle ondersteunende operationele en commerciële afdelingen gaan over. Bij MT werken 6200 mensen en die gaan allemaal mee naar Jumbo Coop. Stef Blok wordt de nieuwe minister van Buitenlandse Zaken. De VVD'er volgt Halbe Zijlstra op, die opstapte nadat hij had gelogen over een bezoek aan de Russische president Poetin. Blok was in het vorige kabinet minister voor Wonen en Rijksdienst en later minister van Veiligheid en Justitie. Afgelopen najaar vertrok hij van het Binnenhof om iets anders te gaan doen. Zijlstra werd sinds zijn vertrek waargenomen door minister Kaag voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking. UNICEF zegt goede hoop te hebben dat er vandaag hulpgoederen gebracht kunnen worden naar de Syrische regio Oost-Ghouta. In de rebellenenclave zitten 400.000 mensen vast. Door de aanhoudende beschietingen en bombardementen door het Syrische leger... was het tot nu toe onmogelijk om hulp te bieden. Van een dagelijkse gevechtspauze is nog niets terechtgekomen. De belangrijkste filmprijzen, de Oscars, zijn uitgereikt in Los Angeles. De meeste prijzen waren voor The Shape of Water. De film kreeg de Oscar voor beste film, beste regie, art direction en originele muziek. De Oscar voor beste acteur ging naar Gary Oldman... voor zijn rol als Winston Churchill in Darkest Hour. De prijs voor beste actrice was voor Frances McDormand... voor haar rol in de film Three Billboards Outside Ebbing, Missouri. Cameraman Hoyte van Hoytema en grimeur Arjen Tuiten... waren genomineerd voor een Oscar... maar de Nederlanders vielen buiten de prijzen. Het weer vandaag zo goed als droog. De eerste uren mogelijk nog wat lichte regen in het noorden. Verder wolkenvelden, af en toe zon en het wordt 8 tot 11 graden. Morgen weinig verandering. Vanaf woensdag meer kans op buien. Dit was DFM. ZFM. Verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Op de A1 Amersfoort richting Amsterdam tussen het Hoevelaken en Eembrugge 10 minuten vertraging. Op de A2 Utrecht richting Amsterdam na een ongeluk bij Vinkenveen een kwartier vertraging. De weg is wel weer vrij. Op de A4 Rotterdam Amsterdam tussen het Ippenburg en Dorp 10 minuten erbij. Eh, de A4 Amsterdam Den Haag had een ongeluk. De weg is vrij. Bij Hoogmade nog 5 minuten vertraging tussen Roelof Arendsveen en Dorp een kwartier erbij.